en dat er koppen gaan rollen. Op de vraag met wie die zou beginnen antwoordt hij met Geertje misschien. Het Openbaar Ministerie ziet het filmpje als een strafbare bedreiging... tegen Tweede Kamerleden en tegen PVV-leider Geert Wilders in het bijzonder. Op de Hoge Veluwe lopen onderzoekers soms met dit apparaatje rond. Complete. Ja, het klinkt een beetje als een blaastest, maar het is een apparaat waarmee ze zendertjes uit kunnen lezen. Die hangen om de nek van een aantal wolven. Ook sommige mensen die in het bos gaan lopen krijgen een zender mee. Zo kunnen onderzoekers precies zien waar zowel de wolven als de mensen zijn geweest. Ze hopen daarmee antwoord te krijgen op de vraag... Wat doen wolven in de nabijheid van mensen? zijn bijvoorbeeld wolven in de dekking terwijl er heel veel mensen voorbij fietsen. Waardoor het misschien zo zou kunnen zijn als ze dus gewend raken aan mensen dat ze ook minder bang zijn voor mensen. De zenders werken een jaar of anderhalf jaar. Daarna vallen ze vanzelf van de wolf af. En als je flinke knaldrang hebt, dan kun je vanaf vanavond in Amsterdam terecht. ADE, Amsterdam Dance Event, wordt afgetrapt. Het grootste dancefestival ter wereld. Naast de optredens op 300 plekken in de stad... is het ook een groot netwerkevenement, zegt de directeur. Nou, eigenlijk kun je eh, ADE zien als de uh, Olympische Spelen van de elektronische muziek. De hele wereld kijkt op dit moment naar, eh, naar Amsterdam. heel veel bezoekers voor, voor de evenementen. De hele industrie zorgt dat hij hier is. Gaat hij netwerken, eh, doet business, bedenkt nieuwe strategieën, innovatie. Alles eh, centreert zich in Amsterdam deze week. tot en met zondag duurt ADE en er worden zo'n 450.000 bezoekers verwacht. Heb ik nog het weer. Vanavond droog, morgen regenachtig met s'avonds code geel en langs de kust code oranje. Het kan dan behoorlijk hard waaien. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ondanks de herfstvakantie verloopt de spits niet veel minder druk dan anders. Op de A10 sta je nu 10 minuten in de file. Op de ring van Amsterdam bij Amsterdam Tuindorp Oostzaan. Op de A4 rijdt het langzaam van Amsterdam naar Den Haag... tussen de knooppunten De Hoek en Burgerveen. Daar heb je 10 minuten extra reistijd.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 Nothing you can do to break his stride, cause he's Mr. Cool and this is his party. I've seen it half a million times. You can play it forward or rewind. And you will always do what she decides, cause she's got the key to getting you started.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 Volgende week zou het bedrijf daarom de productie al moeten stilleggen. Vanavond is er crisisoverleg met de Duitse overheid. Israël voert nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon... ondanks de wapenstilstand die daar bijna een jaar geleden inging. Volgens Israël is het zelfverdediging tegen Hezbollah... maar volgens de VN vallen er vooral burgerdoden. En er is opnieuw vogelgriep ontdekt in Dodewaard in Gelderland. Alle 161.000 kippen op het bedrijf worden afgemaakt. In een straal van 10 kilometer rond de fokkerij geldt een vervoersverbod.